De man kreeg dinsdag gratie op verzoek van de Spaanse koning, Juan Carlos. De vrijlating leidde in Marokko tot felle protesten. In een verklaring van het Marokkaanse paleis staat dat de koning de gratie weer intrekt vanwege de zwaarte van de misdrijven en uit respect voor de slachtoffers. De pedoseksueel was veroordeeld tot 30 jaar cel voor het verkrachten van 11 kinderen. Waarschijnlijk heeft hij het land inmiddels verlaten. Marokko gaat met Spanje overleggen over hoe de gratie ongedaan kan worden gemaakt. De Verenigde Staten houden een aantal ambassades langer dicht, in elk geval tot en met zaterdag. Het is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken nodig om de veiligheid te waarborgen. Volgens een woordvoerder is er geen nieuwe dreiging, maar is het belangrijk om voorzichtig te zijn. De ambassades in Kabul, Bagdad en Algiers waren gisteren gesloten, maar die gaan vandaag weer open. Een ter dood veroordeelde Amerikaan heeft een paar dagen voor de voltrekking van het vonnis zelfmoord gepleegd. De man van 44 zou woensdag ter dood worden gebracht, maar werd vandaag doodgevonden in zijn cel. Hij had zich opgehangen. Slegel was veroordeeld voor het doodsteken van een buurvrouw in 1987. Twee weken geleden werd een verzoek tot gratie afgewezen. Ook al zei de officier van justitie dat de man in de huidige tijd nooit de doodstraf zou hebben gekregen. Op Curaçao zijn drie joggers doodgereden tijdens een sponsorloop. Een man reed met vermoedelijk te hoge snelheid op de joggers in. De drie waren op slag dood. Een van de slachtoffers is een vrouw van 59 uit Nederland. De chauffeur van de auto reed door, maar werd door omstanders achtervolgd en klemgereden. De politie van Curaçao heeft hem vastgezet. Het weer, het is helder en het koelt af naar 14 tot 16 graden.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 used to be to be played on. Down the line, you find time when you feel who you count on. I'm well inclined to use a line that comes from the learning tree. Yeah, yeah. Let the seed that grows and ages.